Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Daar vielen zeker vier doden. Door onder andere stormen en overstromingen kwamen in staten als Missouri, Arkansas en Tennessee nog eens zeven mensen om. Na de natuurbranden in Twente heeft de politie een man uit Denenkamp aangehouden op verdenking van brandstichting. De politie heeft nog niets gezegd over zijn identiteit. De brandweer had in het noordoosten van Twente sinds zaterdagmiddag de handen vol aan diverse natuurbranden. Bij elkaar ging zo'n 4 hectare bos en hei in vlammen op. Bij Denenkamp werd aan één weg tot vier keer toe brand geconstateerd. In 2016 waren er ruim 60% minder stakingen dan een jaar eerder. Dat heeft het CBS becijferd. Er waren 25 stakingen, vooral in de industrie en het vervoer. Daarmee gingen omgerekend 19.000 werkdagen verloren. Dus het aantal stakers maal het aantal dagen dat ze niet werkten. In 2015 gingen zo'n 47.000 werkdagen verloren. Verreweg de meeste stakingen werden uitgeroepen door vakbonden. En meestal ging het om ontslagdreiging, verplaatsing van werk of een sociaal plan. In Frankfurt is een Zwitser opgepakt op verdenking van spionage. Volgens de Duitse justitie werkte de 54-jarige man sinds 2012 voor de inlichtingendienst van een buitenlandse staat. Er zijn berichten dat de man Duitse belastingonderzoekers bespioneerde, maar dat is niet bevestigd. Het weer, vanuit het westen toenemende bewolking... met in de zuidelijke helft kans op wat neerslag. In het noorden opklaringen, minima tussen 6 en 9 graden. Het waait stevig uit het zuidoosten. Overdag in het noorden nog wat neerslag, maar later droog. Het wordt een graad of 14. Dinsdag en woensdag overwegend bewolkt met soms regen of een bui... en maxima rond 14 graden. Dit was...